Deze drie mannen staan op beeld. Eh, te zien is dat zij de Varkensstraat inlopen. En eh, daarvoor zijn er geen andere mensen te zien. En tot het moment van rookontwikkeling zijn er ook geen andere mensen te zien. Verder eh, is te horen dat er uitspraken worden gedaan over het in brand steken Laten we dit ding in de fik steken. Vervolgens wordt ook gezegd, eh, laten we dat doen. En er worden ook uitlatingen gedaan in de trant van... het is te nat, het begint te gloeien en leuk. Zelf ontkennen de drie en beelden van die brandstichting zijn er niet. Een van hun advocaten zegt dat het ongelukkige opmerkingen waren... maar dat die opmerkingen niet betekenen dat de drie ook daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de brand. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de gaskraan in Warfum dichtdraait. Een motie van meerdere partijen kreeg steun van nog meer partijen. Wat het demissionaire kabinet nu gaat doen weten we nog niet. Over de gaswinning in het Groningse dorp is de laatste tijd veel te doen. Er wordt nu geen gas meer gewonnen uit het grote Groningenveld vanwege de aardbevingen. Maar de gaswinning in kleinere gasvelden gaat door. Bewoners, gemeenten en de provincie Groningen proberen daar ook via de rechter een einde aan te maken. En er komt een documentaire over Roxy Dekker. Dat heeft de zangeres net op Insta laten weten. Inclusief trailer natuurlijk. Dat had ik niet durven dromen om zo op te blazen in één keer. Oh my god. Gewoon een beetje Ja, ik ben Roxy. en eh, ik zie je allemaal wel. Ziedekker is het afgelopen jaar gevolgd door een cameraploeg om alle momenten van dichtbij vast te leggen, zegt ze zelf. De ups, downs, chaos en alles wat je nog niet wist. De documentaire is over een kleine maand te zien op Prime Video. Het weer, een mix van zon en sluierwolken, 20 tot 28 graden. En morgen opnieuw zonnig en zomers. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files in Noord-Holland leveren 5 à 10 minuten vertraging op. De A5 is een opvallende file van Hoofddorp naar Amsterdam... want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Raasdorp. Vanaf knooppunt De Hoek heb je daardoor 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Het is druk op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen de afritten Weidewormen en Avenhoorn. Daar heb je een kwartier extra reistijd. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad is het druk bij Zaanstad. Daar heb je een kwartier op onthoud. Net de N203 van Amsterdam naar Alkmaar. Tussen de aansluiting met de A8 en Wormerveer.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 terwijl het grote Groningenveld is gesloten. Wat het demissionaire kabinet met de wens van de Kamer gaat doen is onbekend. De nationale veiligheid wordt bedreigd doordat jongeren online snel radicaliseren. Dat zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Albersberg. Het dreigingsniveau blijft 4, dat is het 1 hoogste niveau. Noord-Korea gaat Rusland helpen met de wederopbouw van de regio Koersk. Volgens de Russische veiligheidschef Shoigu heeft hij met dictator Kim Jong-un afgesproken... dat Noord-Korea 6000 leden van de genie stuurt. Het weer vrij zonnig met wat sluierwolken bij 20 tot 28 graden.